en een vrijwilligster van het museum. Volgens Netanyahu doen in Europa allerlei verhalen en verzinsels te ronden... die burgers opzetten tegen de Joden en de Joodse staat. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman verwijst ook naar een dreigende Europese boycott van Israël. Zo besloot de Nederlandse pensioenverzekeraar PGGM in januari van het jaar om zich terug te trekken uit vijf Israëlische banken vanwege het nederzettingenbeleid van Israël. Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan Jordanië een dringende oproep gedaan voor vrede in Syrië. Ook vroeg hij God degenen die oorlog voeren en wapens maken te bekeren, zodat ze kunnen bouwen aan vrede. Paus Franciscus heeft al vaker gepleit voor vreedzame onderhandelingen en riep de internationale gemeenschap op hen daarbij te helpen. De paus is voor een driedaagse reis in het Midden-Oosten. Morgenochtend vliegt hij naar Bethlehem, waar hij een ontmoeting heeft met de Palestijnse president Abbas. Real Madrid heeft de Champions League gewonnen. De ploeg van Carlo Ancelotti won in de finale in de verlenging met 4-1 van Atletico Madrid. Real keek lang aan tegen een achterstand, kwam pas in blessuretijd door een doelpunt van Sergio Ramos op 1-1. In de verlenging scoorden Bill, Marcelo en Ronaldo. De wedstrijd werd gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Het is de tiende keer dat Real de belangrijkste Europese voetbalfinale wint. Atletico won de Champions League nog nooit. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en klaart het verder op. Vannacht liggen de minima rond of net onder de 10 graden. Morgen is er eerst volop zon. In de loop van de middag komt er meer bewolking vanuit het zuiden, maar het blijft droog. Het wordt 19 tot 23 graden.